met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft 1500 militairen klaarstaan om naar Minnesota te gaan. Ze kunnen worden ingezet bij de felle protesten tegen immigratiedienst ICE. Op 7 januari schoot een ICE-agent in Minneapolis de 37-jarige Renee Good dood in haar auto. President Trump stuurde eerder zo'n 3000 ICE-agenten naar de steden Minneapolis en St. Paul. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht twee mensen omgekomen, zegt president Zelensky. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zelensky zegt dat Rusland meer dan 200 drones richting Oekraïne afvuurde. Die waren onder meer gericht op Kharkiv, Dnipro en Odessa. In Indonesië zijn de wrakstukken gevonden van een vliegtuig dat gisteren neerstortte. Er waren elf mensen aan boord. Een helikopter van de luchtmacht ontdekte de wrakstukken op een berghelling in het zuidwesten van Sulawesi. Reddingswerkers op de grond gingen er naartoe. Het toestel van Indonesia Air Transport was van Yogyakarta op weg naar Makassar. Of er overlevenden zijn is niet bekend. De democraten in de Amerikaanse Senaat willen de nieuwe importheffingen van president Trump blokkeren. Fractieleider Schumer schrijft in een verklaring dat ze met een wetsvoorstel willen voorkomen dat er extra heffingen worden ingevoerd. Trump wil een extra heffing van 10% voor goederen uit NAVO-landen die militairen naar Groenland sturen, waaronder Nederland. Volgens Schumer is dat slecht voor de Amerikaanse economie en voor de NAVO. Ook leiders in Europa hebben kritiek geuit. EU-commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de aangekondigde heffingen... de banden tussen de EU en de VS ondermijnen. Het weer. Vandaag in het noorden bewolking, meer naar het zuiden vrij zonnig... en het wordt een graad of 7.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 Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij ZFM Jazz op deze fantastisch mooie zondagochtend 10 uur, nou dan weet je het wel, de hoogste tijd voor ZFM Jazz. Eh, wat gaan we vandaag doen? Nou, het thema van vandaag is fun in jazz. Nou, dat moet niet zo moeilijk zijn, toch? We staan stil bij de, eh, zeg maar een eh, wedstrijd is dat de Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Dus eigenlijk op zoek naar de beste jazzzangeres. Bekende winnaressen zijn onder andere Samara Joy, Cyril May, Jazz Mea Horn. Nou, zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. En daar gaan we stil bij staan. De winnaar van 2025 eh, zullen we laten horen. En ook een aantal bekenden natuurlijk. Verder komt aan bod eh, eh, mooie muziek, uh, instrumentaal, vocaal. twee bassisten heb ik op het lijstje staan. Steve Bailey en Herman Dijnem, een bekende Nederlandse bassist. En we gaan er iets moois van maken. Maar we begonnen natuurlijk met, zoals we altijd beginnen... met Julie London en dan het mooie nummertje June in January. En ja, verliefd in januari, dat kan natuurlijk ook. Eh, het tweede wat ik eh, eh, laat horen, dat is een nummertje van Louis Armstrong. Niet geheel onbekend. Ik kan me herinneren dat Michiel Varenkamp vaak muziek van heeft gespeeld. Is ook wel eens in Zandvoort geweest in de krocht. Dat waren altijd schitterende optredens. Maar dit is Louis Armstrong en is All Stars. Eens even kijken waar ik hem heb staan. Hier staat hij. I Love Jazz. Nou, dat klopt wel. got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from Southland and it soon spread all around. It made the people and sing and dance when they heard the brand new sound. It's got a man in a miss and a plan and a kiss to it. I love jazz. It's got a happy feeling that I never felt before. It's got an extra special something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. Well, it's a permanent rage, and it hits every age. Start you tapping your shoes, start you chasing the blues. Make you happy within, makes you glowing without. something that no other music has. Oh, it's got everything Ja, dat was Louis Armstrong eh, met zijn All-Stars. Daar zaten trouwens bekende jongetjes bij. Earl Hines, eh, Jack Teagarden. En ja, dit vind ik wel een van de mooiste nummers van die eh, LP. En toen de tijd I Love Jazz 1958 ongeveer. Dus Julie London ook al uit 1956 was dat. Dus al met al, we zijn oud begonnen. We gaan iets opschuiven en dan komen we terecht bij Hank Jones. eens even kijken, hier heb ik hem. Eh, van een cd Just for Fun. Ik had al gezegd, fun is eh, het thema. A very hip rock and roll tune. Hank Jones, komt ie. allemaal van de LP eh, Just for Fun van Hank Jones op piano. Hij werd bijgestaan door grootheden als Ray Brown op de bas... Shelly Mannen op de drums en de gitarist Howard Roberts. Eh, mooie mooie eh, cd is dat. Ehm, dan gaan we naar Zwitserland voor de verandering. Dan komen we niet zo heel vaak met de jazz. Maar toch zijn er ook hele bekende radioprogramma's uit Zwitserland. En een bekend nummer, Take the A-Train. En ik vertel na het nummer wel wie het zingt. is een eh, zangeres geboren in Genève, Zwitserland... Eh, maar opgegroeid volgens mij in Amerika. Een bekende Amerikaanse jazzzangeres komt van haar eh, LP... Of ja, CD was het al in die tijd natuurlijk. En dan moet ik even... Love Something heet die CD 2021. En haar naam is Miss Reno. Ja, onthoud die naam, want ze maakt inderdaad mooie muziek... en heeft een prachtige stem. Eh, dan gaan we verder met nog een hele bekende zangeres. Die, eh, die ga ik gewoon starten. En eh, dan moet ik even kijken. Madeleine Perot. waar heb ik die gezet? even kijken, Madeleine, Madeleine. Hier heb ik hem. van haar eerste uh, uh, cd, Dreamland... en het mooie nummer Getting Some Fun Out of Life. Madeleine Perot. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little petting, we're getting some fun out of life. When we want to work, we work. When we want to play, we play. In a happy setting getting some fun out of life. Maybe we do the right thing, maybe we do wrong. Spending each day when some fun out of de eerste cd van uh, Madeleine Perrault, eh, Dreamland. Eh, de, ah, toch wel een, verplichte cd om in collectie te hebben... als echte jazzliefhebber zou ik bijna zeggen. bijzondere jazz, altijd een beetje ja, sfeervol, een beetje soulvol. Ja, mooi. Dan maken we, gaan we verder met de mainstream jazz van de Harry Allen en Keith Ingham Quartet dat is eh, ook zwingende traditionele jazz, zou ik bijna zeggen. En die hebben ook verschillende eh, eh, opnames gemaakt. De Harry Allen Keat Ingham Quintet van de CD Are You Having Any Fun? Het gelijknamig nummer. voorbeeld van zwingende traditionele jazz. En, de, en het mooie van deze is samenspel, de chemie tussen de tenorsaxofonist eh, Harry Allen en de pianist Keith Ingham. Uh, lekkere cd voor de liefhebbers. Uh, we maken een uitstapje naar de Verenigde Staten weer. Naar de, de staat Carolina. En daar heb je een bassist. Zijn naam is Steve Bailey volgens mij heeft hij ook les aan het eh, conservatorium. Die heeft in 2020 een mooie cd uitgebracht. Carolina Duets. Daar speelt hij met een duets. daar speelt hij met een aantal mensen samen mooie nummers. En ik heb gekozen voor een, eh, nummertje samen met Gabriella Martina. One Note Samba. samba built upon a single note. Other notes are sure to follow, but the root is still that note. Now, this new one is the consequence of the one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the scale. I know at, at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to my first note as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you anyone who wants the whole show. Do re mi fa sol la ti do. He will pour himself with no show. Better play the note you know. Da ba de do go da ba da do bo be do go da de la bo be. Be be bo bo be. Ba de va da da ya. 是手放飞手吧。là ba vui bé trái ở tộc trái trái chưa phải bỏ cơ trái đó chẳng là thành cách chỉ cần vô phong sẽ trả sẽ là một bên và ba đứa đi giờ ba ba với ba vui đi bắt tay là bỏ bỏ đi đi đi giờ ba đi đi đâu có một trái cái thì trái cái thì trái cái thì trái có trái chẳng cái Do you think? people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the scale I know I'd at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to my first note as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone So solatido, he will find himself with no show. a better play than no tune. een mooie cd van eh, Steve Bailey met al zijn eh, medewerkers. Ik zit even te kijken wie er allemaal meedoen. Ian Anderson, die kent iedereen van Jethro Tull. Ik zie staan eh, collega-bassist als Victor Woten van de Bella Fleck en de Flecktones. Ron Carter. Becca Stevens, een zangeres. Nou, echt een prachtige cd. Zeker voor mensen die van de bas houden. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor een ander geluid. Dan gaan we kijken naar de, kijken, de Melody 4. Oh ja, dat is... Even kijken, nee, wat had ik op het lijstje gezet? Eh, ja, de Melody 4. En, eh, dat is volgens mij film, filmmuziek. de, Les Vacances de Monsieur Hulot. dit is eh, grappig. Dit is de Melody voor. Die spelen overigens met z'n drieën. Lol Coxhill, die speelt meestal op de, de saxofoon. Tony Co die speelt uh, het klarinet. En Steve Beresford die speelt natuurlijk piano. Deze jongens zijn natuurlijk ook bekend uit de avant-garde jazz. En ze hebben met elkaar dit clubje gevormd. Een aantal eh, cd'tjes gemaakt. En dat is altijd een beetje een unieke, humoristische en experimentele benadering van jazz. vaak met improvisatie over bekende thema's zoals tv-tunes. Zoals in dit geval een film. En, en ook veel eigen composities. het is mooi. En het is bijzonder en het is gewoon grappig. En wat ook mooi is, dat is Alexis Cole. En ja, die, die vrouw heeft een stem die is warm, helder en technisch loepzuiver. En ik heb een nummertje van haar uitgezocht... wat weer gewoon bij thema past. En is Alexis Cole, Ain't We've Got Fun. Every morning, every evening fun. Not much money, oh, but a honey. Ain't we got fun? The rent's unpaid, dear. We haven't a bus. But smiles are made, dear, for people like us. Even if we owe the grocer, don't we have fun? collectors getting closer. Still, we have fun. There's nothing sure. The rich get rich and the poor get poorer. In the meantime, in between. cd Ain't We've Got Fun. En dat was de titelsong. Deze cd komt uit 2016 en is ook eh, zeer de moeite waard in aan te bevelen. Eh, dan kom ik weer bij iets instrumentaals. Bij een, eh, ja, volgens mij was het een Fransman, Claude Bolling. Die heeft ook een big band en die brengt mooie muziek uit. En dit is een, nummer van zijn uh, LP Just For Fun. LP uit 1980. En die Cloud Bolling die, die maakt mooie muziek. Eh, ik zou, ik zou zeggen van... Eh, het zijn swingende big band arrangementen... en uh, nou, vrolijke jazzcomposities op deze plaat. En het is zeker de moeite van het luisteren waard. Dus vandaar tijd ingeruimd voor Just for Fun Cloud Bolling. Big Band. for Fun van eh, Claude Bolling. En dat is een charmante, luchtige jazzplaat... Eh, die niet pretendeert de diepte op te zoeken. Lekkere luistermuziek op de zondagochtend. Misschien zit je wat thuis aan het ontbijt... of lekker met een dikke zaterdagskrant. Of misschien op je terras. Gistermiddag liep ik, zat ik even in de tuin. Het was, ik denk, een graad of twaalf in het zonnetje uit de wind. Top. Misschien wordt het wel weer zo'n mooie dag vandaag. Eh, na deze klanken van Claude Bollinger komen we bij Van Morrison. Een van mijn grote favorieten. En zeker Moondance. Een E LP uit 1970. Maar daar zijn verschillende eh, uitvoeringen van. En ik heb vandaag gekozen voor het nummertje van... Eh, eh, van Morrison, de jazz-uitvoering van Moondance. En dat is een mooie... Uit... Eigenlijk is dat Moondance al jazz, hè? Op die LP van hem toen. Maar dit is een jazz-versie. Ook mooi om te horen. It's a marvelous night for a moon dance with the stars above your eyes. From fabulous night to make a romance neath the cover of summer skies. All the leaves on the trees are falling till the sound of the breeze that blow. And I'm trying to plead to the calling of your heart-stricken flesh off the low. Oh, the night's magic seems to whisper and hush. shine down your blush. Here by your side, one more moon dance with you, my love. Here I just make some more romance with you, oh, my love. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. You know, I know now the time, but it's just right. Yeah, straight into my arms, it will run when you come, my papa be waiting to make sure that you're never alone. I remember my dream will come true. There, and then I'm gonna make you my own. Every time I touch you, you just tremble inside. Now I know how much I want you, baby. That can't hide. You lay aside one more, more dance with you, my love. deze uitvoering van Moon eh, Moondance staat op een eh, cd... The Best of Van Morrison Volume 3. Ja, het zijn heel veel uitvoeringen van... maar het zijn allemaal hele bijzondere uitvoeringen. Dan kom ik bij een zangeres die wat nieuwer is. Haar naam is Cerise. Eh, volgens mij is ze Engels, dacht ik. En daar zal ik een, iets van draaien van haar cd Calling. luister eerst maar eens. Ik doe het nummertje Night Moves. midnight moves. The sight is new, and I'm less afraid of what is true deep down. Swimming in my youth, watching how my lies play with my truth. I come alive at 3 a.m., and even through the madness, there's a gem. Oh, stars like thought, shine on, shine on. Stars like thought, shine on, shine on. Stars like thought, shine on, shine on. There's a sweetness in the stillness I feel. Fuck if it's real or not. There's a clarity I try to hold, though the answers I forgot. Whoa, how did you figure? Even as my world gets bigger, feeling like I'm just a sinner. No, my lyrics hold my tears, tears. Oh, stars like that shine on, shine on. Sleeping at night feels cruel when it's the time my pen calls my hand. Craving to interrogate my silence, hence I wake at night. A retreat from the static sun, I hear songs all the time. It's a gift granted from Grandma's hands. From Evelyn to Karina, I'm rich with purpose and poor on time. The clock's hand teases me, but I write and I will write. Night mood, night moves me to write. Night mood, night moves me to write. Night mood, night moves me to write. Night mood, night moves me to write. For Evelyn, from Karina. Ja, mooie cd. Calling presenteert eh, Cherise zich als een artiest... die eh, moeiteloos balanceert tussen jazz, soul en hedendaagse R&B een warme, expressieve stem. En eh, ja, mooie arrangementen. Het is wel een aanrader. CD heet Calling 2023. Zeer de moeite waard. 4 eh, eh, januari waren we met elkaar en toen hebben we eigenlijk twee nummers gedraaid van een, een big band CD van Christian McBride. Waarop hij met verschillende gasten dingetjes opneemt. En deze keer laat ik horen Old Folks. En eh, wordt gezongen door Samara Joy. En die, dat is trouwens ook een is van dat uh, wedstrijdje. Na het eerste uur van ZFM Jazz.